Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In het noorden van China zijn bij een ingestorte mijn twee doden gevallen... en zeker 50 mijnwerkers worden nog vermist. Volgens Chinese media stortte een lawine van zand op meerdere voertuigen. 300 reddingswerkers zijn op zoek naar de vermisten in de open koolmijn. Het bedrijf dat de mijn runt zou vorig jaar nog een boete hebben gekregen... voor het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en onveilige aanvoerroutes. Nederland heeft vorig jaar veel minder geëxporteerd naar Rusland. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Door de Europese sancties tegen dat land is de handel met 38% afgenomen. Rusland bleef ondanks dalende afname hofleverancier van ruwe aardolie... voor in totaal 21 miljard euro. Schiphol wil niet dat het aantal vluchten verder krimpt dan 460.000 per jaar. Ook wil de luchthaven kunnen blijven groeien. Dat staat in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast te beperken... besloot het kabinet vorig jaar om het aantal vliegbewegingen voor Schiphol te verlagen. De luchthaven vindt dat er niet naar aantallen gekeken moet worden... maar naar hinder en uitstoot. Zo zouden vliegmaatschappijen gestimuleerd worden om te verduurzamen. Hongarije praat vanaf volgende week over de NAVO-toetreding van Finland en Zweden. De Scandinavische landen voegen het lidmaatschap vorig jaar aan... niet lang na de Russische inval in Oekraïne. Hongarije en Turkije hebben de toetreding als enige NAVO-landen nog niet goedgekeurd. Alleen als iedereen instemt kunnen de landen lid worden. Turkije lijkt voorlopig niet over instemming te praten. President Erdogan beschuldigt Finland en Zweden ervan terroristische organisaties onderdak te bieden. Het weer. Vannacht is het bewolkt met hier en daar kans op regen.